Ons land wilde eerst niet meedoen, maar nu dus toch wel, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. Dat is toch wel die druk die is opgevoerd de afgelopen dagen... toen duidelijk werd dat Rutte die verklaring niet eh, had ondertekend. Vanuit eh, milieuorganisaties was de verontwaardiging onder meer omdat ze wel Rutte hoorden zeggen... action, action, action vorige week. Nou, waar was dan die, die actie? En inderdaad ook politiek. Er was een motie van GroenLinks. Daar zou morgen over gestemd gaan worden. Eh, om toch in te stemmen met deze verklaring. Die stemming is nu van tafel. Eind volgend jaar moet Nederland helemaal zijn gestopt met het investeren in buitenlandse brandstofprojecten. jongen van 16 uit Spijkenisse zit vast omdat hij gisteravond een plaatsgenoot van 19 zou hebben neergestoken. De jongens hadden volgens de politie al een tijd ruzie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis in Den Bosch is een radioloog aan het werk met corona. Dat is niet de bedoeling, maar het ziekenhuis dat ze niet anders kunnen. Veel borstkankerpatiënten zouden dan moeten worden afgezegd. Volgens het ziekenhuis is de kans klein dat de radioloog mensen besmet. De medewerker werkt alleen in een ruimte en draagt onder meer een medisch mondkapje. En een poller in een straat in Den Haag heeft zijn dertigste slachtoffer gemaakt. Een poller is zo'n paal die omhoog komt. Het is de bedoeling dat dan alleen bussen en hulpdiensten er langs kunnen. Maar gisteren reed er dus weer een auto op. De Jaguar raakte behoorlijk beschadigd. Het ding wordt in Den Haag ook wel de horrorpoller genoemd. Nou, dat is iedere dag uh, straak. Zelfs de op dat ze erop stonden en dat ze omhoog, eh, eh, dat, dat die polk er was door de onderkant kwam. Er is al van alles geprobeerd, verkeersregelaars en waarschuwingsborden. En een onderzoek van de gemeente om de boel veiliger te maken loopt al een hele tijd. Het weer. De zon schijnt, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of 12. Morgen schijnt in het zuidoosten de zon, maar is in het noordwesten veel bewolking en kans op regen. Het wordt dan 11 graden.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 We be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, mouth, tobacco, where we popping it like dynamite. Well dynamite. we touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl. Make we set the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bomb, daddy, bomb. You and me, I'm meant to be. sure fish shot from the dance floor to the bedroom sweet we lock. Give me a little more, but the love when I got stop. Brace it up, my girl, the bump is drop drop when you keep pressing back, girl.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 Oh, sometimes there's airplanes I can't jump out. Sometimes there's bullshit that don't work picture of you now complain about perfectie toch? Het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout en je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. al wilde jongen ben ik. Door jou heb ik de monen altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. Maar weet dat ik van je hou. lang genoeg. Zie dan niet hoeveel ik over heb. Zie dan niet hoeveel ik voor je doe.